Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het nieuws dat een Kamermeerderheid wil dat Lelystad Airport niet meer open gaat voor commerciële luchtvaart... leidt tot wisselende reacties. De provincie Flevoland is verrast en spreekt van een teleurstellend signaal. Ook de reisbranche reageert negatief. Verzet tegen de komst van onder meer vakantievluchten naar Lelystad... was er vooral in omliggende provincies zoals Overijssel en Gelderland... vanwege de nieuwe laagvliegroutes die boven die provincie zouden ontstaan. Milieuorganisaties en actiegroepen in die provincies reageren opgelucht. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben bij alle ministeries opgevraagd welke financiële tegenvallers ze de komende vier jaar kunnen verwachten. Dat melden bronnen in Den Haag. De departementen is gevraagd niet openbaar te maken waarover ze informatie hebben gegeven. Het gaat waarschijnlijk om tegenvallers van meer dan 500 miljoen euro... met betrekking tot bijvoorbeeld staatsdeelnemingen, de spaartax of Schiphol. Een aan Iran gelieerde Iraakse militie zegt dat het zijn operaties tegen Amerikaanse militairen in de regio opschort. Dat besluit is genomen om de Iraakse regering niet in verlegenheid te brengen, zegt de groep in een verklaring. De militie is in verband gebracht met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse bases in Syrië. Volgens de VS was de groep ook verantwoordelijk voor de droneaanval van zondag in Jordanië... waarbij drie Amerikanen om het leven kwamen. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd... en zijn ze zelfs de winnaar van hun groep geworden... Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zo ver komt in de Champions League. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen overwegend droog en vooral in de ochtend ook wat zon bij een graad of 9.